Kees Rood met het NOS-journaal. De tijd is een TBS'er ontsnapt uit een kliniek in Portugal bij Rotterdam. Vanochtend ontsnapte een man tijdens een begeleid bezoek aan een winkelcentrum in Hoogvliet. De politie heeft niet bekendgemaakt waarvoor de man vastzat. Vorige week ontsnapte een TBS'er tijdens een begeleid familiebezoek in Roosendaal. Hij kon worden opgepakt in Madrid. Beleggers hebben nog steeds geen vertrouwen in een snelle terugkeer van de rust op de financiële markten. Vanochtend bij de opening was de stemming nog positief, maar die sloeg tegen de middag om. Rond deze tijd staat de AEX-index in Amsterdam op een verlies van 1,5 procent. En ook Londen en Frankfurt staan met dat percentage in de min. De Franse beurs staat lager omdat beleggers zich nog steeds zorgen maken over de stabiliteit van een aantal grote Franse banken. Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft urenlang last gehad van een grote computerstoring. Alle polyklinieken werden gesloten omdat medewerkers niet bij de digitale patiëntendossiers konden. Ook het interne telefoonverkeer werkte niet goed. De eerste hulp bleef wel open, maar ambulances brachten patiënten zoveel mogelijk naar andere ziekenhuizen. De computerstoring bij het UMCG is grotendeels verholpen, maar de polies blijven de rest van de dag dicht en ambulances brengen patiënten nog naar andere ziekenhuizen. Aan de noordkant van Nijmegen zijn prehistorische voetstappen gevonden van een volwassene en een kind. De voetstappen zijn ontdekt in de oever van een geul die daar vroeger is geweest. Archeologen denken dat de volwassenen en het kind daar tussen 2500 en 1000 voor Christus hebben gelopen. De volwassene droeg waarschijnlijk een soort schoeisel, het kind was op blote voeten. Van de stappen zijn gipsafdrukken gemaakt om ze te bestuderen. De vindplaats aan de noordkant van Nijmegen is weer dichtgegooid. Het weer, veel bewolking met hier en daar een bui. Morgen alleen in het noorden droog en af en toe zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files bij Rotterdam door de wegwerkzaamheden op de A20. Op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet staat voor knopen Benelux 2 kilometer. En op de A15 Europort Rotterdam tussen knopen Benelux en Pernis 3.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 The scene crois que j'ai tort. Attends, respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile j'ai glissé sous le vent. Fais comme si Trouver mon étoile, je l'ai suivi un instant.